en een voorspoedige start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De vrouw die gisteravond in Amstelveen op straat werd doodgeschoten... was de vriendin van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Dat schrijft de krant Het Parool. De man zou een grote rol spelen in de organisatie... rond de geliquideerde topcrimineel Gwynette Marta. Hij zou zelf ondergedoken zitten uit angst voor een aanslag. De politie wil er geen commentaar op geven. Er is niemand aangehouden na de liquidatie in Amstelveen. Het aantal mensen dat sterft aan malaria is sinds het jaar 2000 flink afgenomen. Bij steeds meer mensen wordt de ziekte op tijd ontdekt... en meer mensen hebben een klamboe die de malaria-mug tegenhoudt. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat het sterftecijfer door malaria... met bijna de helft is gedaald. Vorig jaar overleden zo'n 580.000 mensen aan malaria. In de Amerikaanse staat Maryland is een privévliegtuigje neergestort op een huis. Zes mensen zijn om het leven gekomen. In het huis kwamen een vrouw en haar twee jonge kinderen om het leven. Hun houten huis stortte in en vloog in brand. De andere doden zijn de drie inzittenden van het vliegtuig. In het centrum van Berlijn is een man om het leven gekomen door een val uit een reuzenrad van 60 meter hoog. Het ongeluk gebeurde op een kerstmarkt in de buurt van Alexanderplatz. Of de man is gesprongen wordt nog onderzocht. De kerstmarkt ging na het ongeluk dicht. Ambtenaren van de gemeente Utrecht kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe stadskantoor. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft moeite heeft met het vinden van een geschikte werkplek. En veel mensen vinden het rumoerig in het gebouw. Het kantoor ging twee maanden geleden open en heeft veel flexplekken. De Centrale Ondernemingsraad vindt dat de inrichting van het gebouw snel moet worden aangepast. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer.